De weg werd twee weken geleden afgesloten vanwege problemen in een tunnel. Een onderdeel daarvan wordt omhoog geduwd door grondwater. Met zandzakken is de boel inmiddels gestabiliseerd... maar het gaat volgens het Rijkswaterstaat nog maanden duren om de problemen helemaal op te lossen. In Breda zijn vanavond 100 appartementen ontruimd na een brand in de parkeergarage. Mocht u nog in uw appartement zijn, wilt u dan nu naar buiten gaan? Vijf bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden rook ingeademd en worden nagekeken. In de kelder in Breda vlogen meerdere auto's in de brand. Hoe dat komt is nog niet bekend. Vier dagen geleden ging er ook al een auto in lichterlaaien in diezelfde kelder. En dan naar Limburg. Tussen Venlo en Venrij rijden morgen nog steeds geen treinen na het dodelijke ongeluk op het spoor bij het dorpje Tienrij. Een trein botste daar vanmiddag op een veegwagen. De bestuurder van die wagen overleefde dat niet. Deze jongens zaten in de trein toen het gebeurde. Ik eh, was serie aan het kijken en kreeg klap tegen mijn kop aan. Ik zag allemaal vonken vliegen en eh, toen stonden ze stil. Ja, ik zat uh, voor in de trein, dus ook wagon die ontspoord is. Dat was een flinke knal hoor. Eerst natuurlijk hard, uh, heel hard toeteren en toen uh, ja, volgde tegenaan. Aan boord van de trein raakten vier mensen licht gewond, onder wie de machinist. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Het spoor is flink beschadigd en wordt vannacht en morgen dus opgeknapt. In de wijk Overvecht in Utrecht wordt druk gewerkt aan de bouw van de allergrootste warmtepomp van Nederland. En daarmee kan straks warmte uit water worden gehaald. Hier halen we dus warmte uit het rioolwater. Wij boosten dat op naar de warmte die we nodig hebben voor onze klanten. Onze klanten die gaan douchen. En die warmte gaat eigenlijk met het douchewater weer het riool in. En zo komt het weer hier terug. Dus op die manier is, zit er ook een soort van eh, cirkel in. Nou ja, en dat is eh, duurzaam. De pomp gebruikt dus warmte die al in het water zit. En dat is nieuw, want nu wordt water alleen door gas verwarmd.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 the look on your face This is the time of year that you really one Jacobite who must leave or surely die. Put me on a train. tijd van het jaar met ZFM. ZFM. I'll protect you from the hooded claw.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 sit down late fijne dagen en een voorzitter.